Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het is twee keer zo hoog als waar het kabinet gaat. Het Komend jaar komt het tekort uit op 2,9 procent en ook dat is aanmerkelijk hoger dan de raming van het kabinet. Volgens RTL blijkt uit de macro-economische verkenningen van het CPB dat de economie volgend jaar maar met 1 procent groeit. Twee Zweedse vakbonden hebben bij de rechter een faillissementsaanvraag voor Saab ingediend. De bonden vertegenwoordigen kantoorpersoneel en hoger kader. Het personeel van de Zweedse autofabriek heeft nog zo'n 11 miljoen euro aan salarissen te goed. De grote metaalwerkersvakbond IF Metal stapt nog niet naar de rechter. Die bond wacht op de uitspraak in hoger beroep van Saab Automobiel... waarin de rechter gevraagd wordt om bescherming tegen schuldeisers. Thomas Muller hoopt in de tussentijd het toegezegde kapitaal van Chinese investeerders te verwerven. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleair complex. Volgens de Franse atoomwaakhond zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou het gevolg zijn geweest van een brand op een opslagplaats voor radioactief afval. Op het terrein van Marcoule staan volgens milieuorganisatie Greenpeace een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is op het terrein geen verhoogde radioactiviteit gemeten. In het buitenland nemen enkele Nederlanders actief deel aan de jihad. Dat zegt het waarnemend hoofd van de AIVD, Jan Kees Goed. Afgelopen weekend werd duidelijk dat bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab één Nederlander actief is. Volgens Goed hebben de afgelopen twee jaar tientallen Nederlanders pogingen gedaan om in islamitische landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië gevechtservaring op te doen. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen af en toe zon, met later ook nog kans op een bui. Het wordt dan 18 of 19 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 2.